Jan van der Putten met het NOS-journaal. Scholen met relatief veel kinderen met een niet-westerse achtergrond... hebben meer last van het lerarentekort dan een gemiddelde school. Dat is een van de conclusies uit het rapport De Staat van het Onderwijs... van de Onderwijsinspectie. Ze kunnen minder makkelijk leraren vinden dan andere scholen... en het gevolg is dat klassen vaker worden samengevoegd... of naar huis worden gestuurd. En ook staan op deze scholen vaak onbevoegde docenten voor de klas... wat invloed kan hebben op de leerprestaties van de kinderen. De onderwijsinspectie wil dat voor zulke problemen op scholen met niet-westerse kinderen meer aandacht komt. De Britse premier May krijgt vanavond op de Europese top in Brussel vrijwel zeker uitstel van de brexit. Het is de tweede keer in drie weken dat de Britten om uitstel vragen. May wil nu de Europese Unie verlaten op 30 juni. De andere lidstaten hebben er geen vertrouwen in dat de Britten hun zaken dan wel voor elkaar hebben. EU-voorzitter Tusk stelt een flexibel uitstel van maximaal een jaar voor. In 2017 zijn tienduizenden dierproeven meer gedaan dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Opvallend is dat daar ook meer honden en katten voor zijn gebruikt. In 2017 waren er in totaal bijna 480.000 dierproeven. Daarbij werden ruim 900 honden en 200 katten gebruikt... vooral om te testen of producten giftig zijn. Veel dieren waarop proeven worden gedaan overleven dat niet. Dierenrechtenorganisatie Animal Rights noemt het afschuwelijk... dat huisdieren worden gebruikt voor dodelijke proeven. Een deel van de bewoners in de buurt van Fukushima mag na bijna acht jaar na de kernramp terug naar huis. Volgens de Japanse regering is het weer veilig genoeg om er te wonen. Eerder mochten al mensen naar huis die verder van de kerncentrale woonden. Sommige bewoners gaan niet terug omdat ze niet geloven dat het weer veilig is. Het weer, op veel plaatsen vandaag zonnig.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 I'm gonna shake, roll the weight in the dirt under me, yeah. I'm gonna shake, roll the weight in the dirt, yeah. I'm gonna shake, roll the weight in the dirt, yeah. I'm gonna shake, roll the weight in the dirt, yeah.